met het NWS Journaal. De Franse politie heeft nog eens twee mensen opgepakt... in het onderzoek naar de aanslag in Nice. Een 35-jarige man werd aangehouden... omdat hij op de dag voor de aanslag contact zou hebben gehad met de Tunesische dader. Tijdens de doorzoeking van het huis van de 35-jarige verdachte... werd nog een andere man opgepakt. Zijn rol is nog onduidelijk. Eerder arresteerde de Franse politie al een man van 47. Hij zou ook kort geleden contact hebben gehad met de Tunesier die donderdag drie mensen doodde in een kerk in Nice. In de saudische stad Mekka is gisteravond een auto ingereden op de grote moskee... die jaarlijks door miljoenen moslims wordt bezocht. Het is onduidelijk of er sprake was van opzet. Niemand raakte gewond. Op internetfilmpjes is te zien dat een auto op hoge snelheid door de barricades rijdt... en tegen een van de grote deuren van de moskee botst. De bestuurder is een Saoedische burger. Door de tweede coronagolf is het beleggersvertrouwen gedaald ten opzichte van een maand geleden. In een peiling van ING verwacht een ruime meerderheid van de beleggers... dat de economische situatie de komende maanden verslechtert. Een maand geleden ging nog een derde van de ondervraagden uit van een verslechtering. In de Poolse hoofdstad Warschau hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de strengere abortusregels. Het protest gisteravond was een van de grootste in Polen van de afgelopen jaren. Al een week lang wordt er actie gevoerd na het oordeel van het Constitutionele Hof... dat abortus alleen nog mag bij incest, verkrachting... of als het leven van de moeder in gevaar is. De protesten zijn ook gericht tegen de conservatieve regeringspartij PiS... en de Poolse katholieke kerk. Het weer nog, vooral in de noordelijke helft van het land nog wat motregen. Vanuit het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt vanmiddag zo'n 16 graden. Vanavond trekt er weer regen over en ook morgen regent het soms.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 Shake now to the ground. Shake it up. yourself and to get closer to your soul. And you do know that I want you. 106.9 ZFN feel defeated. Try to fool yourself till you believe it. That you're better off not men not feeling.